Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Van alle mensen die zich als slachtoffer van het toeslagenschandaal hebben gemeld... is de helft niet door de eerste keuring gekomen voor compensatie. Dat zegt de staatssecretaris die erover gaat. De eerste keuring is een lichte toets om te bepalen of mensen recht hebben op 30.000 euro. Sommige mensen zijn afgewezen omdat ze te weinig bewijs konden laten zien... Maar er hebben zich ook veel mensen aangemeld die helemaal niks met de toeslagenaffaire te maken hebben gehad. Er zijn zelfs duizenden aanmeldingen binnengekomen van mensen die helemaal geen kinderen hebben. Heineken heeft door het hele land reclameposters weggehaald. Dat komt omdat de modellen op de posters te jong lijken. Deze Stichting voor Verantwoord Alcoholgebruik is blij dat de biergigant snel heeft ingegrepen. Wat het nu gebeurd is, is, is, echt een hele grote uitzondering. Maar wat ik heel goed vind, is dat Heineken zonder discussie gelijk in actie is gekomen om alle posters weg te halen. Heineken zegt dat de modellen echt ouder dan 25 zijn, maar heeft ze dus toch maar weggehaald. NAC Breda heeft een stadionverbod opgelegd aan de supporter die een lege beker naar de auto van scheidsrechter Joey Kooi heeft gegooid. De supporter heeft zich na het duel tegen FC zelf bij de politie gemeld. Al tijdens de wedstrijd werd scheidsrechter Kooi uitgescholden door het publiek. En hij kreeg dus na de wedstrijd ook een beker naar zich toe gegooid. Kooi doet geen aangifte, laat hij weten. En dan naar de musical eh, Frozen. Goed nieuws voor iedereen die keihard meezingt met dit nummer. Let it go, let it go. Musicalproducent Stage Entertainment gaat deze musical Frozen naar Nederland halen. Dat is uitgelekt omdat ze een oproep plaatsten om auditie te komen doen voor de musical. Wanneer de musical te zien zal zijn, dat weten we dus nog niet. Het weer vanavond blijft het droog. Morgen lekker veel zon, dan een graad of 22. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden intussen vrij snel korter. Alleen op de A4 heb je nog een verlies van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen.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 over het terugsturen van overlastgevende asielzoekers... hebben nog weinig effect. Er blijken maar kleine aantallen overlastgevende asielzoekers te zijn uitgezet. Iran heeft na de Belg Olivier van de Kastelen nog drie Europese staatsburgers vrijgelaten. Het is het gevolg van de overeenkomst tussen Iran en België over een gevangenenruil. Alle vastgehouden Europeanen werden beschuldigd van spionage. De UEFA is een tuchtprocedure begonnen tegen José Mourinho. De Portugese trainer van AS Roma beledigde woensdag scheidsrechter Taylor... na afloop van de verloren Europa League finale tegen Sevilla. Het weer, vannacht komt het af tot een graad of 8.